het NOS nieuws van 1 uur. De politie heeft in Huis ter Heide bij Zeist de vijver doorzocht... waar een fiets is gevonden die mogelijk van de vermiste Anne Faber is. Een drechtteam vertrok aan het einde van de avond... maar de politie zegt dat het onderzoek bij de vijver doorgaat. De gevonden fiets lijkt volgens de politie op die van Anne Faber. De vrouw van 25 wordt nu een week vermist. Dinsdag werd bij Huis ter Heide een jas gevonden die mogelijk van haar is. De Amerikaanse wapenlobby wil naar aanleiding van het bloedbad in Las Vegas een deel van de wapenwet aanscherpen. De NRA wil aanvullende regels voor de bumpstocks. Die gebruikte de dader om zijn semi-automatische wapens te kunnen gebruiken als volautomatische geweren. De hulpstukken worden vaak gebruikt om de strenge wapenregels voor machinegeweren te omzeilen. Het pleidooi van de NRA is opvallend, omdat de club vrijwel altijd tegen aanscherping van de wapenwet is. Bij de aanslag in Las Vegas kwamen 59 mensen om het leven. De hypotheekrenteaftrek voor huizenbezitters wordt vanaf 2020 versneld afgebouwd. Dat staat in het conceptregeerakkoord van de vier partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De aftrek wordt in vier stappen van 3% beperkt tot het laagste belastingtarief. En dat kan ertoe leiden dat de mensen met hogere inkomens honderden euro's per jaar meer gaan betalen. Er komt wel een compensatie in de vorm van een lager eigen woningforfait. De partijen die een nieuw kabinet willen vormen proberen de flexwet aan te passen voor invalleerkrachten. CDA, VVD, D66 en ChristenUnie kijken of dat juridisch haalbaar is. Nu kunnen scholen invallers vaak niet inzetten, omdat ze na zes invalbeurten op jaarbasis al een vast contract moeten krijgen. De scholen zeggen dat ze daar geen geld voor hebben. Ze moeten nu vaak de leerlingen naar huis sturen, omdat ze geen invaller voor de zieke meester of juf voor de klas kunnen zetten. Het weer, vannacht opklaringen en enkele buien. Het koelt af tot 10 graden. Overdag wolken, zon en buien en het is koel, een graad of 14.